Michel Koenen met het NOS-journaal. De SGP doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Lijsttrekker wordt een vrouw van 24, Paula Schots. Ze noemt zichzelf op Twitter een typisch moderne SGP-vrouw. Het is pas de tweede keer dat een vrouw lijsttrekker wordt bij de strenggelovige partij. De allereerste was Lilian Jansen. Zij zit nu voor de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam neemt zijn uitspraken over salafisten niet terug. Hij had op NPO Radio 1 gezegd dat elke moslim een beetje salafist is. Hij zelf ook. Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA vielen hem daar gisteren in de gemeenteraad op aan. En met een salafist wordt meestal een radicale moslim bedoeld. Maar volgens Abu Talib betekent salafist in het algemeen volgeling... en heb je die dus ook onder christenen. Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dit jaar bijna een kwart meer kwijt aan inschrijfgeld. Dat gaat omhoog van 64 naar 80 euro. Volgens de organisatie worden veiligheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen steeds duurder... en vallen sponsorinkomsten tegen. En het afgelopen jaar waren Noah en Emma de meest populaire kindernamen. 755 meisjes heten Emma, 635 jongens Noah... blijkt uit de lijst van de Sociale Verzekeringsbank... dat de kinderbijslag uitkeert. De top 5 bestaat bij de jongens verder uit Sam, Lucas, Finn en Daan. Bij de meisjes zijn dat Tess, Sophie, Julia en Anna regionaal gezien zijn er nogal grote verschillen. Zo zijn Jes en Lieke het meest populair in Friesland, Levi en Tess in Gelderland en Jan en Johanna in Zeeland. In het totaaloverzicht staan trouwens alleen namen die minstens 25 keer voorkomen.